Dik de Hark met het NOS Journaal. Energieleverancier Nuon verwacht dat de energierekening vanaf juli een stuk hoger wordt. Een gemiddeld huishouden betaalt volgens Nuon straks per jaar 110 euro meer. Dat komt door de hogere prijzen van olie, gas en steenkool. energiebedrijven Essent en Eneco willen nog niet zeggen hoeveel duurder de energie bij hen wordt. Er komt geen nieuwe samenwerking tussen het bureau kredietregistratie BKR en de telecomaanbieders zoals Vodafone, T-Mobile en KPN. De overeenkomst tussen de partijen werd begin dit jaar beëindigd, maar het BKR heeft aangedrongen op hernieuwde samenwerking. Telecombedrijven voelen daar niets voor. Klanten klagen dat ze bij een kleine betalingsachterstand voor hun telefoonabonnement worden geregistreerd bij het BKR en dat ze vervolgens geen hypotheek of andere leningen konden krijgen. BKR vindt het jammer dat de telecombedrijven niet meer willen samenwerken. Voor ons bureau waren hun gegevens belangrijk om een beeld te krijgen van de financiële situatie van mensen. TNT Post daagt de Nederlandse staat voor de rechter vanwege de exploitatie van postcodes. TNT had een overeenkomst met de overheid waarin was afgesproken dat het bedrijf postcodes aan derden mocht verkopen voor commerciële doeleinden. TNT verdiende per jaar enkele miljoenen aan de verkoop van de postcodes. Begin dit jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Het ministerie vindt dat de gegevens voor iedereen toegankelijk moeten zijn en stelt de postcodes nu tegen kostprijs ter beschikking. TNT eist nu een jaarlijkse vergoeding van de overheid, maar het ministerie wil niet verder gaan dan een eenmalige vergoeding. De christendemocraten in het Europees parlement vinden het nog te vroeg om de sancties tegen Ivoorkust op te heffen. Woordvoerder Omen vindt dat de gekozen president Ouattara eerst de strijd in Ivoorkust helemaal moet winnen en de democratie moet herstellen. Ouattara heeft de EU opgeroepen de sancties tegen zijn land op te heffen. Hij wil onder meer de cacaohandel via de havens van San Pedro en Abidjan hervatten om de economie weer op gang te krijgen. Het weer zonnig, middagtemperatuur 11 graden op de Wadden en een graad of 18 in Limburg.